Amber met het NOS-journaal. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft in Moskou een stevig gesprek gehad met zijn Russische collega Lavrov. De twee spraken onder meer over de ramp met de MH17, de situatie in Oekraïne, het inreisverbod voor parlementariërs en de conflicten in het Midden-Oosten. Na afloop van de ontmoeting zei Koenders dat het geen gemakkelijk gesprek was, omdat hij en Lavrov het op veel punten oneens zijn. De cultuur binnen de gehele NS is ernstig verziekt. Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Dijsselbloem spreekt van een zwak ontwikkeld normbesef en beoordelingsvermogen binnen het bedrijf. Het kabinet eist dat er op korte termijn maatregelen worden genomen. NS-topman Huges stapte vanmiddag op. Hij blijkt betrokken bij onrechtmatigheden bij een aanbesteding in Limburg en heeft valse verklaringen afgelegd. De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de NS. Als blijkt dat Rusland het WK voetbal in 2018 door omkoping heeft binnengehaald... moet de FIFA het geld dat Nederland eraan kwijt was terugstorten. Dat vinden VVD, CDA en D66 in de Tweede Kamer. Nederland wilde samen met België het WK organiseren in 2018. De campagne kostte zo'n 11 miljoen euro. De FBI doet onderzoek naar de Wereldvoetbalbond... onder meer naar de toewijzing van het WK in 2018. In de Oost-Turkse stad Diyarbakir is een explosie geweest tijdens een verkiezingsbijeenkomst van de linkse Koerdische partij HDP. Er zijn twee doden en meer dan 100 gewonden. Volgens de autoriteiten staat niet vast dat het om een aanslag gaat. De zondag zijn de parlementsverkiezingen in Turkije. In aanloop naar de verkiezingen zijn er meerdere aanslagen geweest bij kantoren van verschillende partijen. Het weer, er trekken zware buien over het midden en oosten van het land. En dat gaat gepaard met bliksem, hagel en forse windstoten. Later vanavond en vannacht trekken de zwaarste buien via het oosten en noordoosten weg. Morgen en zondag droog en zonnig bij een graad of 20.